Ja, hebt me verlaten, ik kan je niet haten, ofschoon ik weet nu dat je me bedroog. Zal niet meer vragen, proberen te dragen, het leeft het jij me hebt gedaan, omdat je loog. was voor jou een lichte prooi, jongen. Heb mijn ellende verzwegen, vrouwelijk niet te weten. Heb jou zo lief gehad, jongen. Jou de zon op mijn pad Younger. n'est plus rien sur la terre que ma douleur solitaire passer le vent.